Mark Visser met het NOS-journaal. Een 31-jarige man uit Liberia mag worden uitgezet naar zijn geboorteland... ondanks het risico op ebola. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de man is een uitzetting vanwege het risico besmetting... in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de mens. De rechter zegt dat de man zelf maatregelen kan nemen om niet besmet te raken. Amsterdamse advocaat Oscar Harmestein doet toch geen aangifte wegens laster tegen 50PLUS-senator Jan Nagel. Harmestein deed namens de stichting Vrienden van de Krant aangifte tegen 50PLUS-voorman Henk Krol wegens onder meer verduistering. Nagel zei vrijdag dat Hammerstein geen recht van spreken heeft... omdat hij in het verleden voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Hammerstein zegt tegenover het ANP dat hij afziet van aangifte... omdat hij vaststelt dat Nagel op het moment van zijn uitspraken... niet geheel bij zijn volle verstand was. Een Nederlands team heeft in het Oekraïense Torres persoonlijk bezittingen opgehaald van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Het zijn twee koffers. Onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen dat de koffers gevonden waren. Ze worden eerst in Kharkov onderzocht, daarna gaan de spullen naar Nederland. In Iran zijn vier mannen aangehouden die bijtend vuur over vrouwen heen zouden hebben gegooid. Volgens sociale media zijn de vrouwen aangevallen omdat ze zich niet hielden aan de streng islamitische kleding voorschriften van het land. Politie zegt dat zeker drie vrouwen zijn aangevallen met het bijtende zuur. Andere bronnen melden elf slachtoffers. De fotograaf van een van de beroemdste portretten van Che Guevara is overleden. René Burry maakte de beroemde foto van Che Guevara met de enorme sigaar. Burry fotografeerde ook de Britse politicus Winston Churchill... en beeldhouwer Giacometti en de schilder Picasso. Burry werd 81 jaar. Het weer wisselen bewolkt en een enkele bui. Morgen eerst regen bij matig door harde wind. Smiddags gaat het harder waaien en regenen ook met later onweer en hagel.